Zes uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Groningen is de verdachte opgepakt van een schietpartij van vorige maand. Het gaat om de 20-jarige Azim A. Hij zou een student van 21 hebben neergeschoten die blijvend verlamd raakte. Volgens de politie werd de student willekeurig neergeschoten. De schutter hield hem samen met twee anderen rond vijf uur s'nachts tegen toen hij langs fietste. Toen de student er vandoor wilde gaan werd het vuur geopend. De twee andere verdachten zijn inmiddels weer vrij. Een delegatie van 200 burgemeesters uit Catalonië gaat morgen naar Brussel. De voorstanders van onafhankelijkheid willen in Brussel vertellen wat de gevolgen zijn van het afzetten van de Catalaanse regering. Ook eisen ze de vrijlating van de ministers die in de Spaanse cel zijn gezet. Het is niet duidelijk of de 200 burgemeesters in Brussel worden ontvangen of door wie. President Mugabe van Zimbabwe heeft zijn vicepresident en gedoodverfde opvolger ontslagen. Volgens Mugabe was hij niet loyaal en maakte hij zich schuldig aan bedrog. Het vertrek maakte weg vrij voor presidentsvrouw Grace Mugabe... van wie wordt gezegd dat ze haar 93-jarige man wil opvolgen. De 52-jarige presidentsvrouw speelde de afgelopen jaren... een steeds prominentere rol in de Zimbabweanse politiek. Robert Mugabe is al sinds 1980 president. Onder zijn leiding is het land in een diepe economische crisis beland. Ambulancemedewerkers leggen volgende week woensdag in meerdere regio's het werk neer. Tussen 12 en 2 uur middags rijden ze alleen voor spoedgevallen. Volgens vakbond FNV zijn de arbeidsomstandigheden onder de maat. Veel ambulancepersoneel is weggegaan, waardoor de werkdruk bij de achterblijvers veel te hoog is. Het weer, vanavond opklaringen, koud en droog. Minima vannacht tussen min 2 en plus 2 graden. Lokaal kans op mist. Morgen eerst plaatselijk nog grijs. Daarna vrij zonnig en droog bij een graad of 9. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt grotendeels normaal. Dit zijn de uitschieters qua vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht bij Breukelen 10 minuten extra. De A13 Den Haag-Rotterdam 10 minuten tot een kwartier extra. Tussen Delft-Noord en het Kleinpolderplein. Ook door een ongeluk op de A20. Vanuit de Gouda naar Hoek van Holland staat bij Terbrechtseplein eh, 12 kilometer en 20 minuten tijdverlies. En bij het Kleinpolderplein nog eens 10 minuten erbij. De A27 Utrecht-Almere na een ongeluk bij knooppunt Almere bijna een half uur in de file.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 One of us will walk out of here. person that you'd wanna see or talk to. Lee Ann Womack beet het spits af met Talking Behind Your Back, afkomstig van haar nieuwe album The Lonely, The Lonesome and The Gone. Het album is een absolute aanrader. Ook nieuw is All I Wanna Be van Ruthie Collins. Evenals Not Too Far To Reach van de Texaan Jake Ward. I could be a trapeze artist, a big top tent to do. hanging from my tippy toes with no net to fall to. I could be flying a twin seater up over heaven's skies, hair blowing in the wind above the great divide. I could be all that and more, but all I wanna be is yours. nothing more than a casual thing. So one of us would up and leave. It was usually me. And I never thought she could melt this hard heart of mine. Lost to the cowboy kind, just found a softer side somewhere in those hazel eyes. She makes the mountains not so high.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 I forgot who didn't play one. number pup. before you 41. That side's yours. And this side's mine, so move it on over. Move it on over. Move over a good dog, cause a bad dog's moving in. Dreams is het debuutalbum van de 13-jarige Amy Sunshine. De titelsong staat scherp. McEwen, bandlid en medeoprichter van de Nitty Gritty Dirt Band, heeft de band onlangs verlaten. Als reden worden meningsverschillen genoemd. Voor mij een reden om de Nitty Gritty Dirt Band deze maand in het zonnetje te zetten.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 We'll go honky tonkin' round this town. Iedereen kent natuurlijk Mick Jagger als frontman van de Rolling Stones. Minder bekend is zijn broer Chris. Chris Jaggers repertoire bestaat uit blues, folk, Cajun en Zydeco. Ain't Gonna Be Your Fool is een aanstekelijk werkje van Chris. but then you're original van deze week. My Shoes Keep Walking Back to You werd in 1955 voor het eerst opgenomen door Bob Wills en his Playboys. In 1957 scoorde Ray Price er een gigant van een hit mee. En sindsdien is het door ontelbare acts opgenomen. Crossroads, nummer 1 country hit. I'm wordt omschreven als een traditionalist. Oordeel zelf als hij You Don't Have To Be Lonely ten horen brengt. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. De vorige aflevering heb ik het ook al gezegd. Dit najaar vallen de nieuwe vaderlandse releases als rijpe appels van de boom. Zo is Toothpick Louise afkomstig van Danny Vera's The New Black and White. Ook met Going Up North hebben we nieuw werk te pakken van Frederik Spicht en Roel Spanjers. De song is terug te vinden op het album The Road. Daartussendoor een oudje. Play Me That Song Once More van Saskia en Serge. Dit ter afwisseling. So long, old cowboy, goodbye, my friend. Guess I'll see you again. I'll cherish your stories, I'll tell all your jokes like they're mine. With your rolled up sleeves and your head in the wind, you could do anything. Selling the flowers, you painted the houses, and you sang like a king. But your smile is just fine. You brought me laughter and tears, oh daddy of mine. You sat at your front porch with the dog by your side. Saw the world passing by. Complained to the neighbors about the weather told the story of your life. You came from a time when living was easy. Now everything's so fast. And people stop talking, and you thought of leaving. Now that's all in the past. Toothpick Louie, your hair is a mess. But your smile is just fine. You brought me laughter and tears, oh daddy of mine. losing his leaves, it's setting them free. I hope where you're going, they are in bloom and forever will be. Toothpick Louie, your hair is a mess, but your smile is just fine. You brought me laughter and tears Daddy of mine. Toothpick Louie, your hair is a mess, but your smile is just fine. You brought me laughter and tears, oh daddy of mine. love. Crossroads, Case de Haan. I gotta saddle the matter. I put the paddle to the mantle. Hands on the wheel, cuffs on my heels. There was a railway crossing, red lights ahead. I went straight through the boom gate in my blazing Cadillac. Up down and banging on the hooter while I stole the gasoline. But I had to fill up my running machine. I drove a black cat flat and it looked like a piece of pepperoni cheese. And then I saw the blue light and heard the sirens of the police. I'm going. Dit was het blokje Country uit eigen land. Coulter Wall is een 21-jarige outlaw met een zwarte cowboyhoed uit Saskatchewan in Canada. Met een stem die alle grasprieten op de prairie van zijn provincie platdrukt. De jonge artiest met de donkere stem kent zijn klassiekers en voegt er voldoende aan toe om dit album aan het eind van het jaar nog niet vergeten te zijn. In Me and Big Dave, <clears throat> in Me and Big Dave wordt Coulter Wall uitgescholden door... Dave would just try and stay upright. We were chasing white lines and warping our minds last night. We were killing the time, though we sure didn't know it. Run rhymes with a Kentucky poet. Me and Big Dave were just trying to stay alive. There's some folks around town that might cuss our names down to the floor. might claim that we're loners, no account stoners and more. It's the same kind of people claim to be chosen. Their ears made of stone and their tongues made of poison. The doctrine they preach got nothing that they can teach me. particular demons resound with Big Dave and me. Willie Nelson and the Boys is het tweede deel in de Willie's Test Reeks, waar hij met familie en vrienden verschillend country werkt en gehore brengt. Waar Willie in het eerste deel van Willie's Stash werd bijgestaan door zijn zus Bobby, is het dit keer de beurt aan zijn zoons Lucas en Mika. Er wordt een prachtige selectie Amerikaans countrywerk gespeeld, waarvan zeven tracks door Hank Williams Sr. geschreven zijn. Mind Your Own Business. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. If the wife and our are brother, that's our right. Cause me and that sweet woman's got a license to fight. Why don't you mind your own business? mind your own business. Cause if you mind your business, then you won't be minding mine. Oh, the woman on our party line's the nosiest thing. She picks up her receiver when she knows it's my ring. Why don't you mind your own business? Mind your own business. If you mind your own business, then you won't be minding mine. up high. The boys all whistle when she walks by. Why don't they mind their own business? Mind their own business. Cause if they mind their business, then they won't be minding mine. Now, if I wanna honky tonk around till two or three. Now, brother, that's my headache. Don't you worry about me. Just mind your own business. Mind your own business. Cause if you mind your business, then you won't be minding mine. people's business seems to be high tone. I got all that I can do just to mind my own. Why don't you mind your own business? Mind your own business. If you mind your business, you'll be busy all the time. Margot Price kan overtuigen met haar stem. De mix van kwetsbaarheid en brute kracht ebt gewoon weg. Margot weet haar stem te gebruiken. In de track Heart of America klinkt ze glashelder en bij Cocaine Cowboys nogal rauw. Soms wisselt de 34-jarige dit ook tijdens de song af. ben zo bang om je te verliezen, zingt George Dekker in zijn reggae-versie van I'm So Afraid of Losing You. Je hoeft echter niet bang te zijn, want ik ga zo nog een uurtje door. Zometeen nog een uur country.